me wanna reapply to school for the hell of it. I'll be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen. allemaal fijne dagen. allemaal fijne dagen. En een voorspoedige start. De brand vannacht in een flat in New York is veroorzaakt door een kind. Het jongetje van drie was in de keuken aan het spelen met het fornuis. Burgemeester de Blasio heeft dat bekendgemaakt. De brand in het stadsdeel de Bronx kostte twaalf mensen het leven. Vier gewonden zijn er slecht aan toe. De Blasio sprak van de ernstigste brand in New York in zeker 25 jaar. Het Openbaar Ministerie gaat zes mensen vervolgen die betrokken waren bij de rellen in maart bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Ze worden beschuldigd van openlijke geweldpleging. Een van de verdachten zou een politieman tegen het hoofd hebben geschopt. Hij wordt ook vervolgd voor poging tot zware mishandeling. De rellen waren in maart van dit jaar toen de Turkse minister Kaya in Rotterdam een toespraak wilde houden over een referendum in Turkije. Dat mocht niet van de Nederlandse autoriteiten. Topbestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verdienen gemiddeld bijna 7 miljoen euro per jaar. En dat is 171 keer modaal. Nederland staat daarmee op de vijfde plaats van een lijst van persbureau Bloomberg. Op die zogeheten loonklooflijst staan landen met het grootste verschil... tussen het gemiddelde inkomen van een werknemer en het salaris van een topman. In Egypte zijn bij een aanval op een koptische kerk zeker tien mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn twee politieagenten. De aanval was in de stad Helwan, iets ten zuiden van Cairo. Twee gewapende mannen op een motor openden het vuur op de kerk. Een van de twee werd door de politie doodgeschoten. Koptische christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van aanslagen. Die worden gepleegd door moslim-extremisten. Een gebied met regen en natte sneeuw trekt naar het noordoosten.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 Oh, en, onze, en onze Thomas is weer terug. Onze Thomas. Thomas is er weer. Die is er Verloren zoon. Hallo. Hallo. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Ah, daar is hij. weer. Ja, je moet iets weten, Thomas. Hij en knopjes op locatie gaan niet samen. Dat heb ik al door. ik en knopjes niet op locatie gaat ook niet samen. <laughs> maar je ziet er nog goed uit. Ja, natuurlijk. Het is een tijd geleden. Ja, klopt. We hebben je druk. Ja, met school. Oh, ah, Ja, is ook belangrijk. Zeker. Maar eh, jij komt zo meteen uh, eh, het volgende eh, Ja, zo date is 7 en 9. Is dat je dus oude programma weer of dat niet? Nee, niet Dat niet, een heel ander <laughs> programma. Geen dier van de week nee, en zo. Nee, nee, nee. nee, nee? Gewoon lekker muziek draaien. gewoon ehm, lekker DJ lekker muziek spelen. draaien. Je hebt gewoon gesprekken gesprek helemaal lekker hoe, hoe heet verder gaat. DJ? Nee, nee, nee. Voordat dit gesprek helemaal ik verder heet, gaat.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 Dan is het traditioneel, komt dan de Reco nieuwjaarsrace. Ditmaal op zaterdag 6 januari. Het startpunt van het nieuwe racejaar op circuit Zandvoort. Het gratis te bezoeken race-evenement telt als tweede wedstrijd van de Winter Endurus Kampioenschap 2017-2018. Speciaal voor de Reco nieuwjaarsrace is het de enige endurance race in Nederland. Die deels in het donker wordt verreden. En zoals ik al zei, alles is lekker gratis. Ja, ja. En terwijl uh, Zandvoort wordt bedekt door de deken van duisternis. <laughs> Dat klinkt wel heel erg dramatisch. Maar we gaan verder met muziek. <laughs> tenminste, als ze eh, Halen dat ook wil. knopjes doen? inside in this below. <laughs> Het is zo leuk, hè? Je kan Hans volledig in de stress laten schieten. Ja. Nou, ja. valt mee. Dan zeg je bijna aan het eind van het nummer zeg je... Hans, jij bent hierna. Ho, oh, oh, oh. En dan gaat hij rammel, door. ik heb hem nog niet hoor. Je oh, moet dat geeft niks. Draaien, je hebt hem nog niet. We kletsen gewoon door. Ik Jij zoekt gewoon door. Jij kan dat best. Nou ja, of ik kan, maar dat ding dat vraag ik mij dan af. Vast wel, want wat is het item wat er nu eigenlijk gaat komen? Tja, tja, tja. Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij Nou, pen en papier klaar, daar komt hij aan hoor. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Ik heb hem gevonden. De andijvie-stampot brood. Ja, dat is in... Oh ja. En eh, we gaan uh, bereiding wijzen. verwarm de oven voor en verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid een gehaktbrood. Meng het gehakt met de ei, paneermeel, ketchup, tomatenpuree, knoflook, kruid, het gehakt naar smaak. Vet een passend cakeblik in met de helft van de olijfolie. En schep het gehaktmengsel in de vorm en druk goed aan. En bak deze af in 40 minuten in de oven. Bak de tomaat, staat er dan. Verhit de rest van de olijfolie in een koekenpan en bak hier in hoog vuur de tomaat in 5 minuten. Zeg, uh, geachte aanwezigen, ik ga jullie zo meteen wel overhoren over het recept, hè? dus let een beetje op. Waarom moet ik stoppen? Nou, ga maar door. Oh, ga maar door, dankjewel. Uh, eh, eh, bereid de puree. Bereid de puree volgens de aanwijzing op de verpakking. Schep de andijvie erdoor en warm samen nog twee minuten door. En dan gaan we het, het gerecht serveren. Laat het gehaktbrood, vijf minuten rusten, nou dat heb je al gedaan. Snijd het in plakken, serveer het gehakt met de stampot en de tomaat. En maak er een komkommersalade bij voor een complete maaltijd. Eet smaak. Ja, dat was hem. Hun ook. Dat was hem Hun eten ook dan. We hebben onze, onze programma-coördinator uh, eh, hier staan. Ja. Zeg, Maries, Maries, Maries. Wat, wat, wat voor recept had hij nou? wat Wat voor een recept had hij nou? Uh, iets met stampot. Stampot! <laughs> Kijk! Is niet zo moeilijk, hè? Hij is, <laughs> hij is wel goed hoor, die programma leiden voor ons. <laughs> Hey, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. to Hollywood. Oh, schrik, schrik, schrik. <laughs> ja, nou ja, maar we zijn meteen klaar hoor. Ja, ehm, misschien is dit een tip voor Harry, onze vriend uit de oliebollenkraam. Wie weet. Ehm, er bestaan ook kusbollen. In plaats uh, bij een oliebollerij in de buurt worden er ook kusbollen verkocht. Dat is een klein hartig bolletje dat ooit bedacht is voor iemand die niet van zoetigheid hield. En kus staat dan voor kaas, ui en spek. Dus eh, ja, wie weet kunnen we hier ook binnenkort kusbollen verkrijgen. Kusbollen. Ja. Nou, Harry, idee 2750. Cold dark street tonight And the people, were dancing the music vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shouting men who just sit way over there And the songs they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted sides Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight and you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted sides Where you gonna go, where you gonna go But where you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 Eh, <laughs> allebei, we houden het gewoon op allebei. ja. Ze hebben het koud, ja, dat dacht ja, ik ook. Eh, het enige wat ik kan zeggen, waar blijft gezellig Zandvoort eigenlijk? Nou, die, de, de, de gezelligste staande. Oh, die staan Nou, nou schouw klaar De gezelligste staan er? <laughs> nou, klaar Ja, zeggen ze toch? Ja, dat is waar. De beste zijn Thomas? de gezelligste zijn Ben je een beetje gezellig? Ja. Daarom is Thomas zegt dat hij gezellig is. Ja. Nou. Nou, dan hebben we dat ook meteen maar. We gaan het het komende uur meemaken. Dan weten, wij, het ook, hè? vind je niet? Hans, had je nog wat nuttigs? Nou ja, het, aantal griepgevallen in Nederland dat neemt weer toe. Dus dat is weer minder. En zeker tegen het oude jaar is natuurlijk niet leuk. Er is sprake van een epidemie die deels door de influenza-virussen en deels door andere virussen veroorzaakt wordt. ja, en dat is... 51 op de 100.000 hebben, hebben, hebben, hebben griep. Er wordt officieel een griepepidemie gesproken als deze grens twee volgende weken wordt overschreden. En het beste om deze griep te verhelpen is veel rust en een paracetamol en veel oliebollen. Een epidemie. Nee, veel oliebollen. Een epidemie. Een epidemie. <laughs> een epidemie. Een epidemie. Een, een epidemie. Ook nog. Ja, en die hebben we ook.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 staat er even, wow, naast Ja. Oh. te oh. <laughs> Ja. Ja. Spelletjes leggen nog in de studio. Ah, dat is het. Ja. ja. ik zag net uh, de, het complete bestuur van de ijsbaan hier rond uh, sjouwen. Ja. ja. Weet je hoe, hoe je weet dat het koud is? Als, als ijsbeestjes zich aan het vuur gaan warmen hier. <laughs> Dan wordt het koud. Hadden we nog nieuws? Eh, nou, even nog niet, nee. Je hebt geen nieuws? we wachten op het weer. Ga jij maar draaien. We gaan straks het weer doen. Gaan we straks het weer doen? We gaan het weer doen. We gaan het straks weer doen. Pardon? We, doen, we, nou, hebben het anders gedaan dan?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 Het begint weer. CFM, radio vanuit Zandvoort. Presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaienstein. Vanuit het zuidwesten breidt regen zich verder over het land uit. Landinwaarts kan regen overgaan in natte sneeuw. In de loop van de avond kan het lokaal ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen nog eventjes wit en glad worden. De wind is matig tot krachtig uit zuidelijke richting en er wordt zo ongeveer 2 graden. In de avond stijgt het kwik geleidelijk vanuit het zuidwesten. Eventuele sneeuw zal verdwijnen. En in het weekend verloopt zacht met maxima tussen de 10 en de 12 graden. En het is vaak wel nat en er staat veel wind. Dus, ehm, nat en veel wind. Frips. Nat en veel wind. hey, maar wacht even. <laughs> Jij, Het klinkt als iets waar ik mee getrouwd ben, moet ik zeggen. Jij, jij zegt... Zo, dat wordt een bankje vanavond hoor. Goedemorgen. hè. Sorry. Sorry. maar goed, hier in, eh, hier in Zandvoort eh, eh, vriest het als een dolle. Hij zegt altijd tegen mij, is het nou 10 of 12 graden? 11, gemiddeld. Ja, dat zie je, wel. Daar heb je toch Tegen mij begint hij er altijd over. <laughs> tegen jou durft hij dat niet, Nee, nee. hij zegt andere lieve dingen tegen mij, waar je zegt. <laughs> nou, Pietje.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 Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop, deep. till I walk in. Don't stop, make it DJ we see the sunlight. TikTok. En uh, nou ga ik gewoon zeggen, newsflash. <laughs> Hebben we die? Newsflash? Ja, de dierenpolitie heeft dinsdag tientallig verwaarloosde honden gered uit een bestelbus. Daar verbleven de 28 viervoeters al enige tijd onder erbarmelijke omstandigheden. De politie had al meerdere meldingen ontvangen over de dieren in de bus... maar wist dinsdag het bewuste bestelbusje ook werkelijk op te sporen. In de wagen troffen ze 28 dieren aan waar ze opgesloten zaten in transportboxen. De honden en het voertuig zijn direct in beslag genomen. De dierenpolitie heeft de honden medische zorg gegeven en nadat zij uit hun benarde positie konden worden bevrijd, zijn ze naar het tijdelijk opvangadres gebracht. Dus, ja. goed werk. 28 honden, eh, joh, in zo'n busje. Ja, dat is echt sneu. Wie hebt er in godsnaam 28 honden? Nou ja, Die, eh, die, die, dat persoon. Ik weet niet wie het was. Ja, van dat 48 busje. honden. Thomas, 48 dieren van de week, jong. Ja. <laughs> Hij krijgt het nog druk. <laughs> and now meteen het, eh, de titel van het nummer. Ja, dat is duidelijk. Gives you hell. <laughs> All American Rejects waren dat. Oh. Nou, is goed te weten. Toch? Ja, vind je het goed om te weten? Ja. ja. En uh, de, eh, voor de sportieveringen onder ons, Maurice, daar komt hij aan. Je kan je weer inschrijven voor de 30 van Zandvoort. <laughs> ja, ja, maar je zou hem lopen, hè, Maurice. Hè? Dat heb je beloofd eigenlijk. Hè? De organisatie van de 30 van Zandvoort wil jou een gelukkig en bovenal sportief nieuwjaar toewensen. Heb je jezelf al sportieve doelen gesteld of zoek je naar een mooie voorjaarswandeltocht? De 30 van Zandvoort op 24 maart is de ideale start voor jouw voorjaar. En je kan al inschrijven tot 12 maart. Dus, waar wacht je op? Uh, dat, nou, ik met de auto mee kan doen. Daar wacht dat het weer over is, of voorbij gewaaid is. Ja, ja. meestal als ik zo'n aanval krijg, ga ik in de hoekje zitten en wachten tot het over is. Ja, nou, dat bedoel ik. ja, maar jij kan lopen. Ja, wel. jawel. ja. Jij wel. Ja, jij wel. Ja. we gewoon door Hoe vind je nog andere dingen te melden? Zelfs had je te melden, we gaan gewoon door. Ja, die, die, die, die zit tegenwoordig bij de Voice of Holland. Ja, nou die heeft een dubbele stoel gekregen, hè? heb je ah, dat niet, gezien? Niet, niet tegenwoordig hoor, maar maar heel lang al dus ja, als je het vliegtuig ingaat, moet ze twee keer betalen. <laughs> ja. speaking, speaking of, hè, De de man komt er een kroeg in, met zo'n groot geweer. Hij zegt, niet wil weten wie, wie het met mijn vrouw heeft gedaan. En ergens op het hoekje van de bar zegt er iemand zo, oh. <laughs> We hij lopen en toen ben jij het? Uh, nee. want doe je Oh, oh, je komt kogels tekort. <laughs> oh. Oh. Mm-hmm. vorige uur hoorde je hem ook al. Dat was origineel. Deze was van de communard. Don't leave me this way. Daar dus kennen de meesten hem van, volgens mij. Ja, dat is een hele grote hit geweest. Maar nou, de vorige, origineel is ook een grote hit geweest, hoor. Dus dat, eh, dat, is wel... Uh, maar ehm, we moeten altijd even een beetje klungelen met de En doorkletsen. Maar... <laughs> je wel. <laughs> Ah... En je start gezellig al meteen een muziekje op, terwijl dat niet de goede was. We doen het gewoon nog een keer. Dan zal ik vast vertellen van wie het verzoekplaatje is. Ja, nou, oké, dat was hem. Goeie jingle, vind je niet? Ja, ja goeie Ik zou hem nog wel een keer willen horen. Goed. Zal ik nu dan gaan vertellen ja, van wie het is? <laughs> Ehm, een hele lieve vriendin van ons die heeft uh, pas geleden borstkankeroperaties ondergaan. En haar dochter van 16 die staat altijd voor de klaar. En daar wilde ze een speciaal liedje voor aanvragen. En dat is geworden van Queen, Oh You're My Best Friend. Nikita, speciaal voor jou. speciaal voor jou. En dank je wel voor de zorg die je allemaal geeft. Ah, ja, ja, ja. Hans, jij zit met iets voor je neus, wat vast belangrijk is. Ja, het petje. Ga je het voorlezen? Nou, het gaat, het gaat weer over eh, ZFM, hè. Live vanuit Hotel Hoogland. Je gaat het ook echt voorlezen. Ja. Wie was dat? Hij durft, hè. Wat jij dan? Man, man, man, man. Wat? Eh, live vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En dat is eh, vanaf januari tot en met maart in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart wordt samen met de Zandvoortse krant veel aandacht besteed aan de politiek. Telkens in de even weken worden twee politieke partijen uitgenodigd om live op de radio de stellingen te bespreken die de voorgaande twee weken in de krant hebben gestaan. Dit politieke item wordt gepresenteerd door Ben Zonneveld en Joop van der junior. Komende zaterdag om tien over elf geven ze uitleg over deze politieke stellingen is toch belangrijk. Dus ik, zou eh, zeggen, luisteren. Ja. Doe normaal, doe het lokaal. <laughs> hey, terug naar de disco, jongens. <laughs> gips ook. Ja, gips. <laughs> Gips. ik kan niks doen, dat gips. Dat zei ik net, hè. het is een oude plaat, maar het trekt nog steeds. Hè. Zelfs op de straat hier voorbij hè, gingen ze even uit hun dak. Daar. Ja, precies. Ik zag het ook. Hey, ehm, er wordt nog een oproepje gedaan hè, in het Zandvoorts krantje. Ehm, is vloggen jouw hobby en ben jij verliefd op Zandvoort? Dan hebben wij misschien een mooi platform voor je. Kom eens kennis maken, dan kunnen we het er uitgebreid over hebben. Ze zoeken dus vloggers die in Zandvoort bepaalde gebeurtenissen of uh, nieuwsdingen kunnen en willen vloggen. En dan eh, zorgt het Zandvoortse Courant voor een mooi platform voor je. Wat zijn dat, vloggers? Vloggers? Dit meen je serieus, die vraag? Is dat, is dat heel zielig? Moet je dan naar de dokter of niet? Vloggers Jij en vliegers die niet kunnen oh, spelen. Ja. ja. Oh, dat zijn die jongens met die dingen die zo iedereen filmen. Ja, precies. Nou, die zichzelf vooral filmen en een verhaal daarbij vertellen. Oh, Thomas is vrijwilliger, zou <laughs> ik ja. Maurice is meteen op zoek. Kijk, nu is hij aan het vloggen. dat is een selfie. Een soort selfie, maar dan in filmvorm. ik zou zeggen, dat stop met zoeken. ik, ik, begrijp het. We leggen alles uit Het is natuurlijk niet meer van mijn tijd, dus ik Geef moet het niet. altijd eventjes goed... Eh, Sleur je gewoon mee, Hans. Ja. En dan vraagt... Eh, dan moet hij aan zijn moeder vragen of hij, eh, of die weet dat hij... Eh, dat, hij dat doe jij ook nooit, Thomas. Nee, hè? Nee, nee, doe jij nooit. Nee, doe ik nooit. Zie je dan? <laughs> Ah, Thomas is zo'n onteugend jongetje. <laughs> Je hebt er geen idee van. Ik zou eens, maar niet om het een of het ander. Hansen heeft er al ingepakt, joh. Die ja. wat Ja, ik ben het, in, ja, ik ben het inpakken. Ja, ik, ik zou ergens een stekker er maar dat mocht niet. Nee. hij hele uitzending gewoon weg. <laughs> Je maakt er gewoon weer de zon. Maakt niet uit. Gewoon doorgaan. Maar eh, we zijn er doorheen. Ja. ja. We gaan ruimte maken voor eh, Thomas. het gevoel is heel snel. Ja, ik hoor jullie nu 46 keer. <laughs> Oh, Thomas, ik hoop dat je een leuke uitzending hebt en dat je een beetje warm blijft. Dan. En eh, donderdag zijn we er weer, hè? Of niet? Zijn we er donderdag weer? Als het goed is Wij zijn er donderdag weer. Wij zijn er donderdag weer. Fijne avond. Dag. En jij ja. weer vrijdag. Veel plezier met Thomas zometeen. Oké, dokie. Thomas, veel plezier, hè? Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are happy These days are Share them with me. By gray skies, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day